Levi van Eck met het NOS-journaal. De formerende partijen willen 14,7 miljard euro bezuinigen... en ook 14,7 miljard extra uitgeven... in de vorm van investeringen en lastenverlichtingen. Er wordt onder meer bezuinigd door te snijden in het aantal ambtenaren... ook op ontwikkelingssamenwerking, de publieke omroep... en subsidies voor duurzame energie wordt bezuinigd. Het eigen risico in de zorg wordt vanaf 2027 gehalveerd tot 165 euro... Obstakels voor bouwen worden weggenomen. Op de snelwegen gaat de maximumsnelheid waar mogelijk naar 130. En het openbaar vervoer in de regio's moet beter. Het coalitieakkoord dat hoop, lef en trots heet... slaat vooral een harde toon aan op het gebied van migratie. De nieuwe coalitie wil een asielcrisis gaan uitroepen. Daardoor kunnen er verregaande maatregelen worden genomen... zoals een tijd helemaal geen asielaanvragen in behandeling nemen... De omstreden spreidingswet van VVD-staatssecretaris Van den Burg wordt weer ingetrokken. Die was bedoeld om asielzoekers beter over het land te verdelen, desnoods onder dwang. Van den Burg zei dat hij er met een zwaar gemoed mee heeft ingestemd. Ook komen er extra eisen voor arbeidsmigranten van buiten de EU... en studiemigratie wordt ingeperkt. Premier Fico van Slowakije is buiten levensgevaar, zegt de vicepremier van het land. Pizzo werd gistermiddag neergeschoten. Hij werd geraakt door vijf kogels en lag lange tijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. De dader is een man van 71. Hij zou een politiek motief hebben gehad. Fietso staat bekend als pro-Russisch. De ME heeft gisteravond laat een bezetting door pro-Palestijnse betogers... in een gebouw van de Universiteit van Utrecht beëindigd. De demonstranten zaten er urenlang en weigerden naar buiten te komen... Ze hadden verschillende barricades opgericht. Hoeveel mensen precies uit het gebouw zijn gehaald is niet duidelijk. Het weer in het noorden is het droog. In de rest van het land vallen buien. De temperatuur ligt rond de 13 graden. Ook de komende dag verspreid over het land buien.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 So much got to live as well, you know. Alright, it's a lot. Let's get this up there. this man three do you think for Never the money back, you know. I told him. I said to Bernie, I said, they'll never make that money back.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 Ik blijf je altijd trouw, want door jou wordt de lucht in blauw. Ja, door jou wordt de lucht in blauw. En ik ben nergens zonder jou. Ik blijf je altijd trouw, want door jou wordt de lucht in blauw.